Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Italië wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Giorgio Armani. De Italiaanse publieke omroep Rai schrijft dat de wereld buigt voor de laatste koning van de mode. De burgemeester van Milaan heeft aangekondigd dat de stad maandag op de dag van de uitvaart in rouw is. Komend weekend wordt de modeontwerper opgebaard, zodat het publiek afscheid kan nemen. Armani zou deze maand zijn comeback maken bij de Fashion Week in Milaan. Eerder dit jaar had hij voor het eerst zijn eigen shows niet bij kunnen wonen vanwege zijn gezondheid. Giorgio Armani overleed vandaag. Hij was 91. Onder de slachtoffers van het ongeluk met een kabeltram in Portugal zijn twee Zuid-Koreanen en een Zwitser. Dat zeggen de autoriteiten nadat de identiteit van 13 van de 16 slachtoffers is vastgesteld. Vijf slachtoffers komen uit Portugal. Als mogelijke oorzaak van het ongeluk worden een kabelbreuk en een defecte rem genoemd. Een voetbaltrainer die minderjarige jongens vroeg om naaktfoto's moet de cel in. Voor digitaal kinderlokken krijgt hij anderhalf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man was jeugdtrainer bij verschillende clubs in de regio Haarlem... en zocht via Snapchat contact met tien spelers tussen de 11 en 14 jaar. De gesprekken werden al snel seksueel. De man gaf toe dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen. Na zijn straf mag hij niet langer met kinderen werken. Uit een museum in de Franse stad Limoges is voor bijna 10 miljoen euro aan porselein gestolen. Drie stukken zijn uit het museum verdwenen, twee Chinese schalen en een vaas. De roof was afgelopen nacht. Dieven sloegen een raam in en waren overdwenen toen de politie bij het museum aankwam. De schalen stammen uit de 15e eeuw en de vaas uit de 18e. Het weer trekken buien over het land, maar langzaamaan klaart het op. Vannacht is het bijna overal droog. Morgen zonnig en droog, maar in het oosten vallen nog wat buien bij zo'n 21 graden.